De staatssecretaris van Onderwijs stuurde er vandaag een brief over naar de Tweede Kamer. Daarin erkent ze dat een derde van de scholen niet vaak genoeg wordt gecontroleerd op de kwaliteit van het onderwijs. En het zou goed kunnen dat het al langer aan de gang is. Niet alleen voor basisscholen, maar ook voor middelbare scholen. Luchtvaartmaatschappijen moeten bijna 40% meer betalen aan Schiphol. Volgens de luchthaven is dat nodig omdat er veel moet gebeuren, zegt mijn economiecollega. Denk aan het, eh, vernieuwen van de bagagekelders waar mensen eh, ja, onder niet al te beste omstandigheden moeten werken. Maar ook überhaupt het hele gebouw en zelfs tot het niveau van de wc's. Eh, en nog een ander belangrijke post waar veel geld in gaat zitten. Er wordt een nieuwe pier gebouwd. Dat valt allemaal niet mee. Er zijn veel problemen met de bouw. en Dat kost veel meer geld dan gepland. Maatschappijen zijn bang dat Schiphol een van de duurste duurste vliegvelden van Europa wordt. Dat gaan ook passagiers dan merken. Tickets worden duurder. Straf voor Max Verstappen. Bij de Grand Prix van Sao Paulo zondag moet hij vijf plekken naar achter beginnen. Is omdat zijn auto een nieuwe motor nodig heeft. Vorig weekend kwam hij daarmee in de problemen. De straf geldt alleen voor de hoofdrace op zondag, niet voor de sprintrace op zaterdag. En vanavond is de laatste aflevering van het zesde seizoen van de avondshow met Arjen Lubach. Ja, Arjen gaat stoppen met zijn show. Hij houdt zijn mond over wat hij nu gaat doen. Lubach maakte veel populaire filmpjes waarin hij grote thema's behandelde. Zoals kijkersvragen over de woningmarkt. Met weer, eh, beste Arjen, nu de huizenprijzen wat gedaald zijn... vroeg ik me af of ik ook een huis kan kopen. Ik, zal mijn situatie uitleggen. Ik ben ZZP... <laughs> nee, sorry. Hoi Arjen, ook ik ben benieuwd naar wat er voor mij mogelijk is. Ik werk momenteel in de zorg. <laughs> ik ben 23 en... Oké, okay, eh, hoi Arjen, ik ben dan wel geen prins, maar... Sorry, maar dit gaat gewoon niet lukken. Het kansloos. Ja, vanavond de laatste aflevering dus. Het weer dan vanavond grijs en droog. Morgen bewolkt in het noorden en oosten. Kansen op wat motregen en dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat 70 kilometer file. De files die de meeste vertraging opleveren staan op de A8 Amsterdam richting Zaanstad... voor knooppunt Zaandam 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Knoop het Watergraafsmeer en Knoop het De Nieuwe Meer op de A10 West 10 minuten. En tussen Amsterdam de Baarsjes en Knoop Amstel is de vertraging ook 10 minuten.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 en veel mensen worden nog vermist. Een kerk in Amsterdam-Zuidoost is vannacht beschadigd geraakt door een explosie. Rond twee uur werd een raam ingetikt en werd er zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Deze maand werd ook al brand gesticht bij de kerk in Amsterdam. Zaterdagavond tijdens de museumnacht blijft het Rijksmuseum in Amsterdam uit voorzorg dicht. Actiegroep Extinction Rebellion had een actie aangekondigd met 45 mensen. volgens het Rijksmuseum zou de actie een bedreiging zijn voor de veiligheid. Het weer bewolkt, morgen grijs en kans op wat motregen bij 14 graden. Voordat die eh, Vince Clark ooit Erasure begon... was hij ooit actief met Alison Moyet. En vormde dit paar Yazoo. In 1981 eh, is dit alweer van... Uh, tijden terug. Situation 12 inch remix. En daarvoor ook uit hetzelfde jaar 1981. Genesis. En Abacab. We gaan eens even fijn wat meer in de richting van deze periode. Voormalig Oasis lid altijd rollenbollen op straat met zijn broer Liam Gallagher. Maar Noel Gallagher heeft zelf ook nog wel wat eh, gedaan met de High Flying Birds. dit is ook alweer van een aantal jaren terug. Black Star. clearing het eh, bizarre platenvakje van Rob Harms. Jazeker, hij dus. Degene die op uh, zaterdagmiddag uh, Zandvoort op zaterdag doet. Een van de co-hosten loopt hier ook rond. Pepsi en Shirley en Hardik. En daarvoor hoorde je Noah Gallagher en de High Flying Birds. En dat nummer dat heet Black Star. Ook weer terug in de tijd. En dat was een van de laatste singles die de Police had uitgebracht van het album. Dat weet jij niet natuurlijk, Thomas. Maar dat heet Synchronicity, heette dat album. Ja, er staat ook heel verbaasd te kijken, eerlijk gezegd. Maar het is een eh, klassieker, eerlijk gezegd. Wrapped Around Your Finger. het beginnen al eh, om eh, te sodemieter eerlijk gezegd. Dat eh, heb ik één keer eerder meegemaakt, geloof ik. Bij een, <laughs> bij een, <laughs> bij een optreden van Sam Sexton ging dat <laughs> ook al helemaal mis. Goed, dat waren de heren van de police. Ik heb me laten vertellen dat collega Hans Botman ooit nog eens een keer daar bij een optreden is geweest in de Groenoordhal. Dat is een legendarische hal, eerlijk gezegd. Want daar traden ze dan wel eens nog eens op. Eh, dat is waar eenmaal, want ik weet niet eh, of de Groenoordhal nog tegenwoordig nog dienst doet als... Ja, min of meer een popzaal, want eh, dat is het eigenlijk in feite ook. dit was even een half uurtje waarin ik zelf nog even het woord nam in deze Zandvoort draai door. Straks hebben we weer een, een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf bij alternatieve FM. En te gast is een winnaar. Jazeker, we hebben een eh, winnaar in eh, de studio straks. En dat is Sepp Adams. Hij heeft de afgelopen jaar eh, de eerste editie gewonnen van de popprijs. De 035 popprijs. Dat is de volledige naam. En die hebben wij vanavond in de studio. Maar hij gaat anders klinken zoals hij heeft geklonken tijdens de 035 popprijs. De afsluiting is voor deze Wendy Moore. En eh, ik vind het eerlijk gezegd eigenlijk de single van het jaar. Maar wie ben ik? Omdat uh, dat is eh, zeg maar... Toch is het echt zo. En wellicht dat eh, er nog landelijke mediaplatformen, muziekplatformen mee zitten te luisteren. Tot aan het nieuws van 7 uur. fever, making me feel high. A deceiver, I'm your tonight, you're gonna cross that line. send a signal, whisper in your ear. It's just so simple, you don't have to fear, oh my dear.